Femke met het NOS-journaal. Rusland vier uur vannacht overgeeft. Gebeurt dat niet, dan volgt er een aanval. Dat meldt persbureau Interfax Oekraïne. Het persbureau baseert zich op een bron binnen het Oekraïense ministerie van Defensie. Intussen overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nog steeds over de crisis op de Krim. De VVD en de ChristenUnie lijken niet dichter bij elkaar te zijn gekomen over de strafbaarheid van illegale. De fractieleiders Zijlstra en Slop spraken daar vanmiddag over. Als illegaliteit strafbaar wordt, wil de ChristenUnie niet langer deel uitmaken van de zogenoemde constructieve oppositie, die het kabinet in de Eerste Kamer aan de meerderheid helpt. Zijlstra wilde na afloop van het gesprek niet reageren. Een bejaard echtpaar dat vorig jaar dood werd gevonden in Exlo in Drenthe blijkt te zijn vermoord. Dat heeft de politie gezegd. De man en de vrouw, beide 77 jaar oud, werden op 28 juli gevonden in hun woning. Aanvankelijk leek het om zelfmoord te gaan. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan de zaak. Twee mannen die maandenlang een dove vrouw hebben gegijzeld, verkracht en mishandeld... zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen en tbs. De vrouw van 31 werd tussen november 2011 en februari 2012 in een huis in Hoevelaken gegijzeld en mishandeld. En ook werd ze meerdere keren verkracht. Een man van 22 krijgt vijf jaar cel en tbs. Een andere man 43 jaar oud, kreeg van het Hof 9 jaar cel en tbs. Hij wordt zwaarder gestraft omdat hij volgens de rechtbank en het gerechtshof een leidende rol had. Het weer, vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond. vanaf morgen zijn er zonnige perioden, dan is het droog en dan is het smiddags 9 tot 12 graden.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 Ik noem de files vanaf 4 kilometer. Die staan op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere Poort en Almere Buitenwest 8 kilometer. Bij Almere is de linker reisrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Opnieuw bij Delft-Zuid 4 kilometer. De linker reisrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europort is de weg bij Rozenburg dicht. Er is een aanhanger met oplegger geschaard. Verkeer kan er alleen maar via de af- en de oprit langs staat 3 kilometer file. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. Een kapotte auto op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afwit Den Dolder 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer.